Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het dreigingsbeeld voor terrorisme het veranderen... schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in een nieuw rapport. Het dreigingsniveau blijft op 4, het op 1 na hoogste. Maar de NCTV ziet wel een verandering in waar jihadisten zich op richten. Zo is de dreiging die van terreurorganisatie IS uitgaat anders... door het verdwijnen van het kalifaat in Syrië. Terroristische activiteit neemt bijvoorbeeld af... Jihadisten richten zich volgens de NCTV nu meer op prediken en sociale activiteiten om hun gedachtegoed verder te verspreiden. Het Openbaar Ministerie vervolgt politiemedewerker Faris K. van de dienst Bewaken en Beveiligen. Hij was onder meer betrokken bij de beveiliging van PVV-leider Wilders. K. zou vertrouwelijke informatie hebben gelekt en in politiesystemen naar informatie hebben gezocht om indruk te maken op vriendinnen. Hij kreeg in 2008 al eens een voorwaardelijke straf voor het schenden van het ambtsgeheim. K. werkte toen nog voor de politie in Utrecht. Turkije onderzoekt een Nederlandse diplomaat die daar als spion zou werken, melden Turkse media. Hij zou zoeken naar banden tussen de Turkse regering en IS en naar informatie over de Turkse operatie in het Syrische Afrin. Volgens Turkse media zou de man geld hebben gegeven aan leden van de Syrische oppositie. De gemeente Zandvoort gaat een 700 meter lang hek plaatsen om herten tegen te houden die het dorp in willen. Het is het resultaat van een burgerinitiatief van een groepje bewoners. De badplaats heeft al jaren veel overlast van de herten. Ze vernielen de tuinen van bewoners en worden vaak aangereden. Twee jaar geleden werden herten in Zandvoort afgeschoten, maar dat hielp nauwelijks. Dan het weer nog, afwisselend zon en bewolking.